Er rijden geen bussen meer in Rotterdam, die zijn binnengehaald... en die blijven morgenochtend ook in de stalling. Ook rijden er dan in Den Haag en Utrecht geen bussen. In Amsterdam rijdt het OV wel. Vannacht moet daar juist alles weer op gang komen. Mogelijk wel met de nodige vertragingen. Het winterse weer zorgt voor lege schappen en vertragingen bij verschillende supermarkten. Vooral in de regio Utrecht konden versproducten zoals groente en fruit niet op tijd worden geleverd, meldt de regionale omroep. Ook zijn honderden online bestellingen geannuleerd omdat bezorgen te gevaarlijk was. De dreigende tekorten aan ijsvrij vloeistof op Schiphol lijken voorbij. KLM laat weten dat een nieuwe voorraad vanuit Duitsland onderweg is. Eerder waarschuwde KLM nog dat de voorraad bijna op was en dat er dan niet gevlogen kan worden. Schiphol schat morgen sowieso 800 vluchten vanwege het winterse weer. En in de Amsterdamse Dapperbuurt is iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met man en macht op zoek naar de dader of daders... en is een klopjacht begonnen in de wijde omgeving. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het kan sneeuwen vanuit het westen. Later op de meeste plekken code oranje met meer sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. En tot zover het ANP-nieuws. Goedenacht, dit is Joe.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 is Joe. De hits uit de 70s, 80s en 90s.